De effectenbeurzen zijn gisteren en vannacht wereldwijd hard onderuit gegaan. In Amerika en Europa daalden de beursbarometers gisteren met bijna 3%. En vanochtend staan ook de Aziatische beurzen in de min. Oorzaak is twijfel over het herstel van de wereldeconomie. De groei van de Amerikaanse en Chinese economie zwakt af en het Amerikaanse handelstekort is opgelopen tot het hoogste niveau in bijna twee jaar. Tientallen CDA-leden roepen de partijleiding op om te stoppen met de formatieonderhandelingen met de PVV. Volgens verontruste CDA-leden vormt het gedachtegoed van de PVV een bedreiging voor onze democratische samenleving en wordt een aanzienlijke minderheid van de bevolking door de PVV gestigmatiseerd. Het manifest is een initiatief van historicus Wim Bekers van de VU. Zijn oproep is ondertekend door 44 CDA-leden. Onder hen zijn geen prominente CDA'ers. Een Amerikaans militair tribunaal heeft een voormalige lijfwacht en kok van Osama Bin Laden veroordeeld tot 14 jaar cel. Dat gebeurde op de marinebasis Guantanamo Bay op Cuba. De 50-jarige Soedanees Ibrahim al-Kozi hielp Bin Laden in Afghanistan uit handen te blijven van het Amerikaanse leger dat jacht op hem maakte na de aanslagen van 11 september 2001. In Amsterdam is op een brug bij het Amstelhotel gisteravond de achterkant van een auto ontploft. Twee mannen die hierin zaten bleven ongedeerd. ongedeerd. Ze zijn meegenomen naar het politiebureau om van de schrik te bekomen. Het is nog onduidelijk of de achterkant van een zwarte BMW door een mankement of door explosieven is ontploft. Geldautomaten van de ING-bank zijn gisteravond ongeveer vier uur buiten werking geweest. Op het sociale netwerk Twitter ging daarna het gerucht dat ING-klanten gratis geld uit de pinautomaten van andere banken konden halen. Waardoor op sommige plaatsen een stormloop op geldautomaten ontstond. Volgens een woordvoerder van ING is er geen sprake geweest van gratis pinnen. Het vier is zonnig, behalve in het westen. Daar is het bewolkt en valt hier en daar een baar. Smiddags ook in de rest van